uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Johan Cruijff kampt met gezondheidsproblemen. De Johan Cruijff Foundation bevestigt dat de 68-jarige Cruijff deze week meerdere onderzoeken ondergaat in een Spaans ziekenhuis. Volgens Spaanse media is bij Cruijff longkanker vastgesteld, maar dat wil de foundation niet bevestigen. Begin jaren 90 had Cruijff hartproblemen en onderging hij een bypassoperatie. Op advies van zijn artsen stopte hij toen met roken. Een deel van de mensen die gisteravond luidruchtig protesteerden tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen kwam van buiten en heeft bewust een grimmige sfeer gecreëerd. Dat zegt burgemeester Vos. Hij denkt dat voorstanders van het asielzoekerscentrum niet allemaal voor een mening durfden uit te komen. De handel met China leverde de Nederlandse economie vorig jaar bijna 4,5 miljard euro op en was goed voor een kleine 70.000 banen, vooral in de dienstensector, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is China de negende afzetmarkt. Koning Willem-Alexander gaat eind deze week naar China op staatsbezoek. Met hem reist een grote delegatie uit het bedrijfsleven mee. Ten westen van de stad Groningen zijn tientallen dode schapen gevonden. Boeren denken dat ze zijn doodgebeten door loslopende honden. Volgens RTV Noord waren de schapen verscheurd en onthoofd. Andere dieren werden de sloot ingejaagd en verdronken... of ze werden de snelweg A7 opgejaagd. De boeren uit de omgeving van Oostwold zijn voor duizenden euro's gedupeerd. De ouderbond AMBO kampt met leegloop. Dat zeggen mensen die de bond de rug toekeren. Volgens hen splitsen mensen door het hele land zich af en beginnen ze voor zichzelf. De leegloop zou zijn begonnen toen de landelijke topman van de AMBO... de rekeningen van de lokale afdelingen blokkeerde vanwege fraude. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Morgen droog en af en toe zon. En dan wordt het maximaal 14 graden.